Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. De leiders van de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk zeggen dat de NAVO doorgaat met acties in Libië totdat Gaddafi weg is. Het is volgens president Obama, premier Cameron en president Sarkozy ondenkbaar dat iemand die zijn eigen volk afslacht een rol kan spelen in een toekomstige regering. Het zou verraad zijn aan het Libische volk, vinden zij. De exploitant van de kerncentrale in Fukushima moet zo snel mogelijk schadevergoedingen gaan betalen. Dat heeft het Japanse ministerie van Handel bepaald. Gezinnen die vanwege de hoge straling hun huis uit moesten hebben recht op ruim 8000 euro en alleenstaanden op ruim 6000. Het gaat om voorlopige bedragen. In totaal zijn 48.000 gezinnen geëvacueerd uit een gebied met een straal van 30 kilometer rond de Fukushima-centrale. In Gaza is het lichaam van een Italiaan gevonden die gisteren was ontvoerd. Volgens Hamas is hij vermoord door een splintergroep die contacten heeft met Al-Qaeda. De Italiaan Vittorio Arrigoni was lid van een vredesorganisatie die de Palestijnen steunt. Ontvoerders eisten in een filmpje op internet de vrijlating van hun leider in ruil voor de Italiaan. Tristan van der Vlis, de dader van de schietpartij in Alphen aan de Rijn, heeft een aantal malen gericht geschoten. Haagse hoofdofficier van justitie Nooy heeft de bewakingsbeelden bekeken. In Pauw en Witteman vertelden ze dat te zien is hoe de schutter rustig door het winkelcentrum loopt. Uit aantekeningen blijkt volgens Nooy dat Van der Vlis boos was op God, de mensen en de maatschappij. Bij de uitreiking van de 3FM Award zijn drie artiesten tweemaal in de prijzen gevallen. Caro Emerald won in de categorieën Beste Zangeres en Beste Album. En Go Back to the Zoo werd Beste Band en Beste Rockartiest. De jeugd van tegenwoordig kreeg de prijzen voor Beste Hip-Hop-artiest en Beste Single. In totaal brachten meer dan een half miljoen mensen hun stem uit. Het weer vanochtend zonnig met eerst kans op een mistbank, geleidelijk wat stapelwolken. Blijft droog en het wordt 13 graden in het noordwesten tot 17 in het binnenland.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 Dus het programma is zonder eh, speciale gasten, dus misschien ook wel eens leuk. Ja, ik begon natuurlijk zoals altijd bij een eh, jazzprogramma met Close to You, gezongen door Diana Washington en begeleid door Lionel Hampton. Ja luisteraars, ik eh, ben gewoon mijn, mijn, mijn platenbox ingedoken en ik heb van alles oud en nieuw heb ik gepakt. En afgelopen zondag was ik jazz in de kroeg bij prachtige jazzmuziek. U heeft werkelijk wat gemist. Alhoewel het best mooi weer was. Trouwens, dat is het vandaag ook. Dus we gaan er een zonnig programma van maken. Er werd een, eh, een ballet op de vibrafoon gespeeld. En ik denk, goh, wat een prachtig stuk muziek is dat. Het is ooit geschreven door, uh, door Rogers en hard. En eh, ja, dan kwam ik toch weer terecht bij geen vibrafoonist, maar bij een trompetist die ook de gewoonte had om te, zongen, te zingen, namelijk Chet Baker.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 Schitterend stuk muziek en eh, eigenlijk al op diverse, diverse wijze gebracht. Maar dit is toch ook een mooie versie. Trouwens, dit waren de opnames uit 1976 uit de boerenhofsteden in Laren, ja, er zijn een hele serie uh, cd's, komt er op dit moment op de markt van handen. artiesten en uh, dit is er zo één. Trouwens, eh, Chad Baker, die natuurlijk de trompet eh, bespeelde en ook nog wat zong, werd begeleid op de fluit door Jacques Pelser, op de piano Harold Danko en op de bas Cameron Brown. Ja, en uh, luisteraars, is natuurlijk, vandaag is het schitterend weer en het wordt vanmiddag heel mooi weer. Maar u zit natuurlijk lekker aan het ontbijt en u kijkt naar de zon en u luistert naar ZFM Jazz. Ik heb een stuk uit, het lijkt wel zomer zou je haast zeggen. Ik heb een stuk uitgezocht ja, eigenlijk een combinatiesong is het. Van eh, Jackie Kane en Roy Krall die, die zingen. En Paul Desmond die bespeelt zoals gebruikelijk de alt. Ik heb een stuk uitgezocht van uh, Brubeck. dat heet Summer Song. En natuurlijk de cursus die hebben Summertime gemaakt. Daar maken deze drie artiesten een feestje van. Luistert u naar Jackie Kane, Roy Krall en Paul Desmond. is like a summer day Silent, cause there's just too much to say Still, and warm and peaceful Even clouds that may drift by Can't disturb our summer sing my song. Ja, luisteraar, luisteraars, zo kan alleen de alt van de Paul Desmond eh, klinken. Schitterend gespeeld. Hij werd begeleid door Mel Jackson op de vibrafoon, John Lewis piano, Percy Heat op de bas en Connie Kay op de plums. Te weten het Modern Jazz Quartet in de aloude bezetting. Trouwens, het was ook een opname uit 1971. Dus dat is alweer een poosje geleden, maar nog steeds schitterende muziek wie ook schitterende muziek maakt is een trombonist. En dat is Phil Abraham. Hij was drie maanden geleden, toen was het nog koud. Het is vandaag mooi weer. Was hij in Zandvoort en hij speelde de sterren van de hemel. Het ijs van de ramen. En ehm, hij heeft diverse, het is een Belg, het is, hij heeft diverse cd's gemaakt. En ik wilde een stukje laten horen van een cd waarin die, de, ehm, eh, de compositie van John Lennon en Paul McCartney eh, als voorbeeld neemt. Ik heb gezongen, ik heb gekozen voor Eleanor Rigby. Luistert u naar Phil Abrams op zijn trombone. Van de Geraniums. Het was een, eh, een, stukje geschreven door Phil eh, Abraham. En die natuurlijk ook de trombone uh, bespeelde. Maar hij zong of Neurie er ook nog een beetje bij. Ik hoop dat u <laughs> dit stuk muziek leuk hebt gevonden. Ik vond het in ieder geval wel leuk. Hij werd begeleid door Frederik Varel op de gitaar. Sebastian Kooijmans op de bas en Luc van der Bos op de percussion. Ja, luisteraars. En ehm, ja, dat was instrumentaal. Ik ga verder met heel, heel iets anders. Een gitarist die ook nog kan zingen. En hij wordt begeleid door Ron Kubel op de bariton. Luister u naar het, een stuk ooit geschreven door de Curswins. A Foggy Day in London Town. George Benson. One, two, three, four. a foggy day in London town had me low, had me down. I view the morning with much alarm. The British Museum had lost its charm. How long I wondered would this dream last, but the age of miracles hadn't passed. Then suddenly you there And in that foggy London town The sun was shining everywhere A foggy day in London town Had me low, had me down I viewed the morning with much alarm The British Museum had lost his charm How long I wonder? Would this dream last But the age of miracles Hadn't passed Then suddenly I saw you there And in that foggy London town The sun was shining everywhere me low, had me down. I knew the morning will much on. The British Museum had lost its charm. How long I wonder would this dream last? But the age of miracles hadn't passed. Then suddenly I saw you there, and in that foggy you London town, the sun was shining every everywhere, everywhere ja luisteraars en eh, zo met, eh, zitten we met Jean-François Prins op de gitaar in het prachtige Sunday My Prince Will Come. Zitten we alweer tegen de klok van 11 en zit het eerste uur CFM Jazz op deze prachtige zondagmorgen er alweer op. Ja, eh, we gaan nu natuurlijk naar nieuws en reclame. Maar daarna zijn wij weer terug met ZFM Jazz op deze prachtige zondagmorgen.